1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse autoriteiten onderzoeken drie video's... waarin agenten buitensporig geweld zouden gebruiken tegen betogers. Dat was bij protesten op de Dag van de Arbeid in Parijs afgelopen woensdag. De video's gaan rond op sociale media. Minister van Binnenlandse Zaken Castaner heeft al gezegd... dat de agenten in kwestie gestraft worden als blijkt dat ze schuldig zijn... Op de Dag van de Arbeid gingen duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen het beleid van president Macron. Er werden toen ruim 300 mensen aangehouden. Het aantal ebola-doden in Congo is de duizend gepasseerd. Het eerste ziektegeval was vorig jaar augustus... in het oosten van het Afrikaanse land. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een nieuw, nog niet goedgekeurd vaccin inzetten... om de infectieziekte te bestrijden... Artsen zonder Grenzen is bang dat ebola overslaat naar de miljoenenstad Goma op de grens met Rwanda. De Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen stuurt daarom een gezondheidsadviseur naar het land. President Trump heeft in een telefoongesprek met president Poetin gesproken over de mogelijkheid van een nieuw verdrag om het aantal kernwapens te beperken. China zou daar ook bij betrokken willen worden. Volgens het Witte Huis hebben Poetin en Trump een uur gepraat... en verder ook gehad over Noord-Korea en de situatie in Venezuela. Rusland is volgens Trump niet van plan zich te mengen in het conflict. Poetin hoopt wel op een spoedige oplossing. Een verbod op benzineauto's zoals Amsterdam over elf jaar wil... gaat een stap te ver. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven in een reactie op het plan... dat de gemeente gisteren presenteerde. Ze benadrukt wel dat schone lucht belangrijk is... en dat het goed is dat steden daar plannen voor maken... en mensen helpen bij de overstap naar schonere auto's. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, lichte regen. Vannacht in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw...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 Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did and all the things that we've been through have pulled you closer. Cause all our future visions pulled us from the ground.